coöperatieve bank en heeft geen notering aan de beurs. Daardoor kan de bank moeilijker kapitaal aantrekken en is het sterk afhankelijk van spaargeld, al dus Fitch. Ook vier andere Europese banken hebben een lagere kredietstatus gekregen. Dan nog het weer aan de kust buien, elders opklaringen en 3 graden.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 20% van de snelwegen is niet veilig genoeg en moet worden aangepast om 130 te kunnen rijden. Het CDA wil daar geen extra geld aan uitgeven. Minister Schultz van Hagen heeft de steun van het CDA nodig, anders is er geen Kamermeerderheid. De Partij voor de Dieren komt met een nieuw wetsvoorstel voor een verbod op onverdoofd ritueel slachten. In de Eerste Kamer is geen meerderheid voor het huidige voorstel. Volgens fractievoorzitter Thieme blijft de strekking gelijk, alleen komen er wat aanpassingen in de uitvoerbaarheid van het plan. Het voorstel moet zo snel mogelijk af zijn. In Iran zijn dit jaar bijna drie keer zoveel mensen ter dood gebracht voor drugshandel als vorig jaar. Dat zegt Amnesty International. Volgens de mensenrechtenorganisatie hebben de executies geen aantoonbaar effect op drugsbestrijding. Ook zouden sommige doodvonnissen het resultaat zijn van oneerlijke processen en marteling. Na Standard Poor's heeft ook kredietbeoordelaar Fitch de status van de Rabobank verlaagd. De afwaardering is vooral het gevolg van de crisis. Volgens Fitch zijn de kapitaalpositie en de bedrijfsresultaten van de Rabobank in orde. Vier andere Europese banken hebben ook een lagere kredietstatus gekregen. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een omstreden defensiewet aangenomen. In de wet staat dat mensen die in Amerika worden verdacht voor het beramen van aanslagen voor Al-Qaeda door militairen mogen worden vastgehouden. Nu gebeurt dat nog door justitie. Volgens de wet kan het leger terreurverdachten onder...